Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij tientallen dodelijke verkeersongelukken was er lachgas in het spel. We hebben de cijfers opgevraagd bij de politie. En daaruit blijkt dat er de afgelopen jaren 63 dodelijke verkeersongelukken zijn geweest... waarbij iemand lachgas had gebruikt. Ook waren er honderden ongelukken waarbij mensen gewond raakten. Of lachgas in alle gevallen ook echt de boosdoener was, is niet te achterhalen. De politie heeft nog geen geschikte test om erachter te komen of iemand onder invloed is van lachgas. Ze poetsen je bureau, stofzuigen de vloer en gooien het oud papier weg... maar een dankje wel richting schoonmakers kan er vaak toch niet vanaf. Ongeveer 1 op de 3 schoonmakers zegt op werk last te hebben van ongewenst gedrag. Ze worden genegeerd en buitengesloten of gediscrimineerd... blijkt uit onderzoek van de Club van Schoonmaakbedrijven en vakbond FNV. Til moet nu wachten, geeft hem mee aan Sinistera. Hier moeten twee in komen. Sinistera, ja! Ja! Ja, fijne avond voor Feyenoord gisteren. Ze hebben de inhaalwedstrijd tegen Herakles gewonnen. Het werd 2-1. En daardoor staan de Rotterdammers nu tweede in de eredivisie op één puntje achter Ajax. Jarenlang is er in Canada voor gestreden en gisteren was het ineens zover. De Canadese Tweede Kamer komt met een verbod op homogenezing. De politici waren unaniem, iedereen stemde voor. There being no dissenting voice, I declare the motion carried. Bij homogenezing is het idee dat homoseksualiteit een ziekte is die je met therapie, eh, waar je met therapie van af kan komen. Voor veel politici was het aannemen van een verbod op zulke therapieën een emotioneel moment. Het is a wonderful day voor um, kids growing up in a world that I didn't grow up in. En um, it's a pretty great day. Matt heeft zelf zo'n therapie ondergaan en heeft er nog veel last van, zegt hij. Door het hard tijd dat er een einde aan komt there's a bunch of survivors that grinded every single day to see, see this legislation passed in the House. De Canadese Eerste Kamer moet trouwens nog wel instemmen met het homogenezingsverbod. Het weer de dag start met buien. Aan zee kunnen daar onweer, hagel en zware windstoten bij zitten. Vanmiddag even wat droger, maar vanavond wordt het dan weer nat. Het wordt 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord 5 kilometer met een kwartier vertraging.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 De GGD is bezig met een inhaaloperatie. Er komt geen uitzondering voor jongeren die na vijf uur smiddags willen sporten. Partijen in de Tweede Kamer hadden dat graag gewild. Ze vinden het verkeerd dat ze nu s'avonds thuis zitten in plaats van dat ze bewegen. De Kamer wil een miljoen euro vrijmaken voor Tialf. Dat geld moet ervoor zorgen dat het schaatscomplex in Heerenveen kan open blijven... zodat de schaatsers zich kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen in Beijing volgend jaar. Het weer, veel regen vandaag aan de kust, kans op hagel, onweer en windstoten.